van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan. Zonneplan. Soms kan één verkeerde keuze fatale gevolgen hebben. Komende week in de Sluimmiddagshow is die keuze aan jou met Win or Die. Je bevindt je in een zenuwslopend scenario en jouw beslissing bepaalt alles. Dus wat kies jij? Kies je goed, dan win je tickets voor de nieuwe bioscoopfilm Scream 7. Kies je fout, dan... Win or die. Komende week in de Slam Middagshow. Check slam.nl voor alle info. Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis. Hello Sydney. Ghostface is terug. I've been planning this for a very long time. Beleef het nieuwe deel van de horror franchise Scream. Where is my daughter? Scream 7 zie je vanaf 25 februari alleen in de bioscoop. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn... is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Nederland stijgt een plek in de medaillespiegel van de winterspelen... door zilver en brons voor de broers Melle en Jens van het Woud... op de 500 meter short track. We staan nu vijfde met 15 medailles. Noorwegen staat nog altijd bovenaan, gevolgd door Italië en Amerika. In Raamsdonkveer is een man na een achtervolging getasterd en in een vijver beland. Hij ging er vandoor toen agenten in de gaten kregen dat hij drugs bij zich had. Hij werd getasterd en kwam in het water terecht, waarschijnlijk om zakjes drugs te lozen. Die zijn opgevist. Omroep Brabant meldt dat de man is opgepakt na controle in een ambulance. Meta-topman Mark Zuckerberg zegt spijt te hebben dat het zo lang heeft geduurd om minderjarige Instagram-gebruikers op te sporen. Hij zei dat in een zaak die was aangespannen door een vrouw die zegt dat bedrijven als Meta verantwoordelijk zijn voor de verslaving aan sociale media. Gebruikers van Instagram moeten minimaal 13 jaar oud zijn. En trams in de regio Den Haag en Rotterdam blijven de hele nacht doorrijden. Volgens Omroep West willen de stadsvervoerders er zo voor zorgen dat de rails ijsvrij blijven, zodat de dienstregeling morgen niet in het honderd loopt. Ook wordt er op perrons gestrooid. Dan nog het weer van Weer Online. Er kan vanaf de pak sneeuw vallen. Morgen in het midden en zuiden ook sneeuw. Langs de Belgische grens regen en in het noorden is het droog. Het wordt maximaal 6 graden. En dat was het nieuws op Slam. De Keukenkampioendivisie, De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie Live op ESPN. up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest?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 That, that, that, that, that girl. Don't don't don't take you home places I de mix. Deze vrijdag onder andere... Nicky Romero, Sam Veld, James Hype, Alok en Le Legrand. Mix Marathon. Mis het niet. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur. is minis. 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Luc en Eva voelen zich heel jazeker. Want ze weten precies wat ze zonder zorgen kunnen bieden op hun eerste woning. Niet door een schenking of rijke ouders, maar gewoon door hun hypotheker. Mooi toch? Wil jij je ook jazeker voelen? Ga langs bij jouw hypotheker voor een gratis oriëntatiegesprek of kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. Kom niet alleen sparen, maar ook besparen. bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop bloedsinusappels. Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mm kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen?